Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een jongen uit Musselkanaal is gisteren enkele uren ontvoerd geweest. De Groningse politie zegt dat er sprake was van een urgente vermissing... en dat er daarom met veel politiemensen en een helikopter naar hem is gezocht. Na ongeveer drie uur werd de jongen gevonden. Waar is niet bekendgemaakt. Een man van 25 is opgepakt. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De man zit vast en wordt verhoord. Hoe oud de ontvoerde jongen is, heeft de politie niet gezegd. Alleen dat hij minderjarig is. President Trump heeft zoals verwacht Amy Coney Barrett voorgedragen als nieuwe rechter bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Coney Barrett is 48 jaar en staat bekend als conservatief. Trump wil dat ze de opvolger wordt van de progressieve Ruth Bader Ginsburg, die een week geleden overleed. Als de Senaat ermee instemt, telt het Hoge Rechtshof straks zes conservatieve rechters en drie progressieve. Politieke partijen in Amsterdam willen dat het kabinet de leiding neemt bij de bestrijding van het coronavirus. Ze zeggen dat het zicht op het virus in de stad verdwijnt, terwijl de regio de meeste besmettingen van het land heeft. D66 wil betere uitleg van de aanpak van het virus in de winter. De VVD vindt burgemeester Halsema en het college afwezig en wil dat er beter wordt gecommuniceerd in wijken met veel besmettingen. In Den Haag is een all-you-can-eat restaurant langs de A13 ontruimd... omdat het er te druk was. Er zaten ruim 200 mensen te eten toen handhavers kwamen controleren. Het restaurant was eerder al gewaarschuwd. Gasten zeggen dat ze meteen moesten opstaan en niet verder mochten eten. Sommigen van hen bevestigen dat het restaurant overvol was... en zeggen dat ze niet verrast waren over de ontruiming. Het is nog niet bekend hoe lang het all-you-can-eat restaurant bij Den Haag dicht moet blijven. Het weer. Vannacht op veel plaatsen regen, minimaal tussen 10 en 14 graden. In de ochtend trekt de regen naar het zuiden weg.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 Ik sta te genieten, er zijn vrienden en ze draaien onze lievelingsmuziek. Soms dans ik even met mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier, ik ben zeker niet alleen. Toch kijk ik even om me heen, was jij maar hier. Vanavond denk ik steeds was je vanavond maar hier geweest Want als ik kon kiezen zou je dit nu zien Was je op dit feest er vanavond bij geweest vermaakt me en het raakt me. Is iedereen in staat van euforie? Ik wil deze vreugde delen en mijn tranen van geluk die jij niet ziet. Soms praat ik even in mezelf, want ik mis gewoon de helft. Was jij maar hier, een zee van mensen om me heen. Toch is een deel van mij alleen.